Gert Kluk met het NOS Journaal. Neus, dat zegt PVV-leider Wilders. Hij denkt dat Kortenhoeven en Hernandez bang waren om op de PVV-lijst op een onverkiesbare plaats te komen. Ze hadden volgens Wilders ingestemd met het concept verkiezingsprogramma. De twee maakten vandaag bekend dat ze opstappen. In felle bewoordingen verweten ze Wilders dat hij te weinig rekening houdt met kritiek van andere fractieleden en dat ze geen eigen mening mochten hebben. De PvdA wil stoppen met de JSF. Volgens de fractie is het project te duur en is het omgeven met te veel onzekerheden. Daarmee teent zich een Kamermeerderheid af tegen het toestel dat mogelijk de F-16 straaljager gaat vervangen. Eerder spraken SP, PVV, D66 en GroenLinks geluid al tegen voortzetting van het project. Nederland heeft bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin twee testtoestellen besteld. Het eerste is onlangs gereed gekomen. De website van Agentschap NL kampt al twee dagen met een storing... waardoor particulieren geen subsidie kunnen aanvragen voor zonnepanelen. Gisteren was de eerste dag waarop de subsidie was aan te vragen. De problemen met de website zijn veroorzaakt door een technische storing. Het is onbekend hoe lang dat nog duurt. Het agentschap heeft als tijdelijke oplossing een formulier op de website gezet... waarmee een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Die aanvraag kan vervolgens ouderwets op de post. De Nederlandse mannen-estafetteploeg mag toch naar de Olympische Spelen in Londen. De vier sprinters voldoen niet aan de Olympische eis omdat ze niet bij de eerste twaalf op de Olympische ranking staan. Maar sportkoepel NOC-NSF werkt voor dit ene geval af van de kwalificatieprocedure. De reden is dat de sprinters zondag in Helsinki met een Nederlands record Europees kampioen werden. Het kwartet bestaat uit Brian Mariano, Giovanni Martina, Giovanni Cronington en Patrick van Luik. Het weer in het westen bewolking en mogelijk wat regen. In het oosten meer kans op zon, maar ook enkele buien. Het is vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en knooppunt Koenplein 3. Ook 3 kilometer op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein.